the final moments of their lives when they knew the plane was going down? Did they lock hands with their loved ones? Did they hold their children close to their hearts? Did they look each other in the eyes one final time in a wordless goodbye? We will never know. The demise of almost 200 of my compatriots has left a hole in the heart of the Dutch nation, has caused grief, anger, and despair. Grief for the loss of the loved ones, anger for the outrage of the downing of a civilian airplane, and despair after witnessing the excruciatingly slow process of securing the crash site and recovering the remains of the victims it is fitting that this august council should take position on this matter, and I welcome the adoption of today's resolution of the United Nations Security Council, which was tabled by Australia and which the Netherlands co sponsored. I thank the countries which expressed support for it. And I particularly want to thank Julie Bishop personally. Julie, we are in this together. Mr. President, for the Netherlands, one priority clearly stands out above all others. Bring the victims' remains home. It is a matter of human decency that remains should be treated with respect and that recovering victims' remains should be done without any delay. The last couple of days, we've received very disturbing reports of bodies being moved about and looted for their possessions just for one minute, not addressing you as representatives of your countries, but as husbands and wives, fathers and mothers, just imagine that you first get the news that your husband was killed. And then within two or three days, you see images of some thug removing a wedding band from their hands. Just imagine that this could be your spouse. To my dying day, I will not understand that it took so much time for the rescue workers to be allowed to do their difficult jobs, and that human remains should be used in a political game. If somebody here around the table talks about a political game, this is the political game that has been played with human remains, and it is despicable. I hope the world will not have to witness this again any time in the future. Images of children's toys being tossed around, luggage being opened, and passports, including passports of children, being shown on television. They are turning our grief and mourning into anger of a whole nation. We demand unimpeded access to the terrain. We demand respectful treatment of the crash site. We demand dignity for the victims and the multitudes who mourn their loss. I call on the international community, on this Security Council, on anyone with influence on the situation on the ground. Allow us to bring the victims' remains home to their loved ones without any further delay. They deserve to be home. As we are currently taking the lead in the forensic examination of the human remains, I pledge that the Netherlands will do its utmost to make sure that all remains will be identified and returned home, wherever that home may be. We will work intensively with all countries and international organizations involved to make this happen as soon as possible. Mr. President, I also welcome the setting up of a proper investigation into the cause of the tragedy of MH17, as envisaged in today's resolution. The Netherlands has agreed to assume a leading role in such an investigation in close cooperation with the relevant countries, the United Nations, and ICAO. I am fully aware of the great responsibility we now take upon ourselves, and I give you my personal commitment that we will discharge this responsibility to the best of our abilities. As far as the safety and security of the site and the international investigators is concerned, I underline the responsibility the Security Council took upon itself with today's resolution to take additional measures if circumstances so require. Once the investigation ascertains who was responsible for the downing of the flight MH17, accountability and justice must be pursued and delivered. We owe it to the victims. We owe it to justice. We owe it to humanity. Please provide full cooperation so that justice can be served. We will not rest until all facts are known and justice is served. I thank you, Mr. President. just a game. Queen en eh, Bob Dylan hoorde u Anouk met Birds. Ja, ik, ik, ik, lees hier iets, dames en heren. En als dat waar is, dan, dan verbijstert mij dit. Ik lees hier iets, het komt uit het, het uit het AD, dus... Ehm, ik weet niet of het waar is, maar we gaan er maar even van uit dat het wel zo is. Um, ehm, het is een melding die op internet staat. Russische separatist bekend het neerhalen van MH17. Nogmaals, het staat op internet, het staat op Facebook. En ik weet niet of wat ik hiervan denken moet, maar ik lees het u toch even voor. Een 31-jarige militant heeft tegen de Italiaanse krant Carriere della Sera toegegeven dat zijn militie verantwoordelijk is voor de vliegramp van afgelopen donderdag. De separatist vertelt dat ze van hun leiders te horen kregen... dat het ging om een vliegtuig van de fascisten uit Kiev. Eenmaal op de rampplek aangekomen vonden ze geen Oekraïense piloten... maar lichamen van burgers. Omdat we witte voorwerpen in de lucht zagen, dachten we... dat we zouden moeten vechten tegen Oekraïense piloten... die waren geland met een parachute. Maar in plaats daarvan troffen we de lichamen van burgers en koffers en tassen aan die niets met het leger te maken hadden. Al dus de man in de Italiaanse krant. De militant wil anoniem blijven, maar vertelt wel dat hij in Torres woont en mijnwerker is. Hij zou deel uitmaken van de brigade Oplot. Toen, het lichaam, eh, toen hij het lichaam vond van een klein meisje besefte ik dat ik een lijntoestel en niet een militair vliegtuig was. Ze kan niet ouder geweest zijn dan vijf jaar. Als dit waar is, als dit echt waar is, dit is zo banaal. Dit is zo verschrikkelijk. Dat dat juist ook nog dan vandaag naar voren moet komen. Verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. riding on the city of New Orleans, Illinois Central, Monday morning rail. Fifteen cars and fifteen restless riders, three conductors, twenty-five sacks of mail. All along the southbound sons of Pullman porters and the sons of engineers write their fathers' magic carpets made of steel. And mothers with their babes asleep, rocking to the gentle. was rolling down to the sea. But all the towns and people seem to fade into a bad dream. And the steel rail still ain't heard the news. The conductor sings his songs again. The passengers will please refrain. This train nogmaals het eh, bericht dat ik u ehm, daar straks eh, voorlas, eh, dames en heren. Dat is dus door het Algemeen Dagblad op internet gezet. Dus als het niet blijkt te kloppen, dan, ja, dan is het misschien nog wel erger. Maar als dit wel blijkt te kloppen, dan is het natuurlijk zo verschrikkelijk. En ik ben daar ook echt, ik, ik, vind, dit, ik vind dit, nou ja, ik heb, ik heb er geen woorden voor. En... Ehm, voor de mensen die het gemist hebben. Eh, er staat dus in een, in een artikel dat het dag, Algemeen Dagblad op internet gezet heeft. Dat een Russische separatist van, van een beweging die heet Otlol of zo. Ehm, tegen de, ehm, Italiaanse krant Carriera della, uh, Carriera della Sera gezegd heeft dat zijn militie ehm, de het vliegtuig van Malaysian Airlines naar beneden heeft gehaald. De leiding van deze idioten eh, had begrepen dat het om een Oekraïns legertoestel ging. En vandaar dat de opdracht gegeven werd neerhalen. En de man gaf dus toe dat, dat hij op het terrein kwam. En geen Oekraïense piloten aantrof, maar menselijke of slachtoffers, lichamen van burgers uit dit burgerluchtvaarttoestel. Ja, dat hij toch al even schrok. Ja, kan ik me voorstellen. Maar alleen al het idee dat je dit doet. Dat er een of andere gek daar rondloopt. Die gewoon zegt van, haal maar neer. Zonder te weten wat hij doet. Zonder te weten wat hij neerhaalt. De bewijzen stapelen zich overigens op. Ook de New York Times heeft foto's eh, bekeken en geanalyseerd en daarop is duidelijk te zien dat het dus gaat om een raketinslag. Dames en heren, het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. Wat hier gebeurt is. En dat heeft 298 mensenlevens gekost. Waarvan 193 Nederlanders. U begrijpt dat wij onze programmering voor vandaag hebben aangepast. We draaien gewoon wat rustige muziek. En we houden u op de hoogte van wat er gebeurt. Nogmaals, als hetgeen wat ik u net vertelde niet waar blijkt te zijn, dan is dat niet onze fout. Maar dan is dat de fout van mensen die dingen op internet zetten. Maar het staat erop. Het staat officieel als publicatie van het Algemeen Dagblad. Dus vandaar dat ik het u vertel. Bij deze. We hoorde Arlo Guthrie met City of New Orleans. Die zullen er ongetwijfeld zijn voor heel veel mensen vandaag. Dat was Barbara Streisand. De hele dag zal ZFM zijn programma's aanpassen. En ook wij zullen natuurlijk straks om vier uur een minuut stilte in acht nemen. We houden daarvoor eh, contact met eh, de uh, eh, NPO. Hm, ja, Publieke Omroep Nederland. Oké. somebody, to love somebody the way I love you. Barry Robin en Maurice Gibb. Oftewel de Bee Gees met To Love Somebody. En dit is Bad Midler. The Rose. Some say love, it is a river that drowns. ook de Recreade in Zandvoort heeft zijn eh, programmering aangepast. Dames en heren, natuurlijk vanwege de, ehm, vanwege de Nationale Dag van Rouw in Nederland. CFM doet dat ook de hele dag. En uh, wij draaien aangepaste muziek. En houden u zoveel mogelijk op de hoogte van de dingen die dan gebeuren. En als het bericht waar is wat het AD verspreid heeft, dan is het nog eens extra zo vreselijk allemaal. Ook oh, dat houden we in de gaten. Is Billy Paul. Me and Mrs. Jones. Me and Mrs. Jones. We got a thing. know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there.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 Tomorrow we'll meet the same place, the same time. Me and Mrs. Mrs. Jones. component van eh, de Philly Sound, zoals het heet. Prachtig album maakte hij toen in eh, de, de 70 jaren. Waarvan dit de grote hit was. Me and Mrs. Jones. De originele versie. Ja, ook Michael Bublé heeft zich eh, ermee bezig gehouden. Maar ik blijf deze toch de mooiste vinden. Ehm, we draaien aangepaste muziek. En uh, nogmaals, ja, ik, ik, ik val, het valt mij dan op. En dat vind ik dan toch iets minder. Eigenlijk iets minder, hè. Als je dan zo op zo'n Facebook kijkt. Al die mensen gaan gewoon door. Met ik ben even in de markt. En ik uh, laat zit even vandaag. Jongen, jongen, kan dat niet even een dagje stoppen? Hè? En dat we ons even bezighouden gewoon met, met, met wat er aan de hand is vandaag. Vooral het bericht. Dat heeft mij, dat heeft mij toch echt wel geschokt. Dat, dat bericht wat het Algemeen Dagblad eh, op internet gezet heeft over de bekentenis van een Russische separatist, eh, een militante orde daarvan, in ieder geval een deel daarvan, die dus dat vliegtuig naar beneden hebben gehaald. De leider dacht dat het een Oekraïns legervoertuig, eh, legervliegtuig was. Dat heeft die man verklaard tegenover een Italiaanse krant, de Corriere della Sera. Dat staat er dan in. Dus als dat waar is, dan is deze dag nog meer een rampdag. Lost and all alone I always thought that I could make it on my own But since you left I hardly make it through the day My tears get in I wander through the night and search the to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be. With you here close to me, I've got to make. David Gates. Een album dat heet The Sound of Bread. En dat heet Lost Without Your Love. Straks ook in de vinyljaren gaan we gewoon door met... Eh, we draaien wel straks van vinyl, maar ook aangepaste muziek, uiteraard. Het zijn de Beatles. When I find myself in times of trouble... speaking van eh, Let It Be. 1969. Oh nee, 1970, sorry. Oké, okay, de Beatles dus en Let It Be. Somewhat to think, hope is lost. See me stand alone. I can't do what others may want. is held high. Hear this song of courage long into the night. zullen heel veel mensen nodig hebben vandaag. Zeker wanneer straks om 4 eh, uur, rond 4 uur, de eerste lichamen van die mega eh, vliegramp in Oekraïne zullen aankomen in Nederland. Eh, er zijn veel mensen bij aanwezig. De koning en de koningin zullen er ook bij aanwezig zijn. Minister, eh, eh, premier Rutte zal er zijn. En vele leden van Eerste en Tweede Kamer. En ook vertegenwoordigers van de landen... van wie er ook slachtoffers in dat vliegtuig hebben gezeten. En ja, hoe banaal het ook is, dames en heren... maar ehm, als je dan zo op Facebook kijkt, dan kom je steeds meer banale berichten, berichten tegen. Bijvoorbeeld ook het bericht dat er een Oost-Europeaan het mobieltje van een slachtoffer, wat hij daar gevonden heeft, heeft opgenomen. Te gek voor woorden gewoon. En dan natuurlijk die, wat het AD eh, op eh, internet heeft gezet, die, die gek, die bekend tegenover een Italiaanse krant dat zijn groepering die raket heeft afgeschoten. Nou, het, is, het, is, het wordt je soms wel eens een beetje angstig te moeden. Ik ga dit programma afsluiten met het nummer waarmee we het ook begonnen zijn. En eh, dat is een heel mooi nummer. Het is eh, van de band eh, Within Temptation. Daar zijn we daar net mee begonnen om 12 uur. En we gaan er ook weer mee afsluiten. Het programma De Vinyljaren gaat gewoon door. Alleen ook daar draaien we aangepaste muziek uiteraard. wel van vinyl dan. Samen met Albert-Jan Vos ga ik er een een waardig programma van proberen te maken tot vier uur. Ehm, dit programma sluit ik af met Within Temptation en Our Farewell. Oh ja, en ik moet nog even vertellen, het nummer wat u net hoorde natuurlijk, dat was Manowar. En dat is een, normaal een metal band En dat nummer dat heet Courage.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 Tussen Purmerend Noord en de afrit Weide-Wormer 4 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen en een bermbrand. Die waarschijnlijk met elkaar te maken hebben. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.